Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Griekse ministerie bekendmaken of er genoeg banken en investeerders akkoord zijn gegaan met de schuldendeal. De internationale banken konden tot gisteravond 9 uur aangeven of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Als er niet genoeg meedoen, gaat de deal niet door en dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa, waardoor het land nog deze maand failliet gaat. Italiaanse politici zetten vraagtekens bij de mislukte reddingsoperatie van gijzelaars in Nigeria door Britse special forces. Daarbij kwamen gisteren een gegijzelde Brit en Italiaan om het leven. Italianen beklagen zich er volgens de BBC over dat de Britse premier Cameron niet met Italië heeft overlegd. Een woordvoerder van de Britse premier zei dat er geregeld contact is geweest met Rome over deze zaak. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schultz heeft de Kamer geschreven dat ze 130 wil toestaan op 45% van de snelwegen. Ze wilde aanvankelijk de hogere maximumsnelheid invoeren op 58% van de snelwegen. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel wegen niet veilig genoeg en ook zijn er soms milieubezwaren. Het aantal overgelopen Syrische generaals is opgelopen tot zeven. Dat heeft het Vrije Syrische leger gezegd tegen persbureau Reuters. Drie van de generaals vluchten naar een opvangkamp in Turkije. De vierde is in Syrië gebleven om te vechten tegen het regime van president Assad. Eerder al hadden drie andere brigadegeneraals de kant van de oppositie gekozen. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 door tijdens de discorage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van de Tramps. Andere grote hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74 jaar. Het weer is overwegend bewolkt. Er zijn ook opklaringen. Overdag eerst nog af en toe zon, maar later meer bewolking en wat regen. Wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A44 tussen Knopend Burgerveen en Wassenaar en op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn.